Netanyahu overlegt met het veiligheidskabinet over een vervolgactie. Israël houdt Hezbollah in Libanon verantwoordelijk. Kamala Harris heeft in een week tijd 200 miljoen dollar opgehaald. Vooral van nieuwe donateurs. Ook zijn er 170.000 nieuwe vrijwilligers aangetrokken... voor haar campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Vorige week zondag kondigde president Biden aan... dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt. Hij schoof vicepresident Harris gelijk naar voren als presidentskandidaat. Ze kreeg daarna al genoeg steun om volgende maand te worden gekozen... op de Democratische Conventie. In Libië zijn twaalf mensen veroordeeld voor de damdoorbraken vorig jaar september. Ze waren verantwoordelijk voor het beheer en moeten 9 tot 27 jaar de cel in. De ramp bij de stad Derna kostte aan duizenden mensen het leven. Na stortregens stortten twee dammen in. Door de vloedgolf verdwenen hele wijken. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse vrouwen bij het handboogschieten... de strijd om een bronzen medaille tegen Mexico verloren. Ook mountainbiker Puk Pietersen is er niet in geslaagd een medaille te veroveren. Ze lag lang op koers voor een zilveren medaille, maar kreeg een lekke band en eindigde als vierde. Kanovaarster Martina Wegman heeft de finale van de kajak slalom net niet gehaald. Ze kwam 0,13 seconden tekort. Rond het zomercarnaval in Rotterdam zijn gisteren tien mensen aangehouden. Drie hadden een vuurwapen bij zich. Anderen werden opgepakt voor openlijk geweld, openbare dronkenschap of het negeren van een vordering. Toch zegt de politie dat het evenement feestelijk en gemoedelijk verliep op een grote wegpartij na. Het weer vanavond blijft zonnig en warm. 22 graden aan zee en 25 in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur tot 10 graden.